Rederijen PNO, Stena Line en DFDS hebben hun overtochten voor passagiers geschrapt... omdat die Nederland niet meer inkomen. Vrachtvervoer is nog wel mogelijk. Steeds meer Europese landen hebben een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk ingesteld... vanwege de nieuwe variant van het coronavirus coronavirus die daar rondgaat. Ook de Eurotunnel is inmiddels richting Frankrijk dicht... waardoor het Europese vasteland ook niet meer per auto te bereiken is. Het kabinet zegt dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om Nederlanders te helpen... die nu vastzitten in het Verenigd Koninkrijk. De Britse en Europese brexit-onderhandelaars hebben de deadline voor een handelsakkoord niet gehaald. Het Europese parlement had geëist dat er uiterlijk voor middernacht een akkoord zou komen. Alleen dan zou er genoeg zijn om de tekst in alle EU-talen te vertalen... zodat het parlement er voor 1 januari een besluit over kan nemen. Volgens Europarlementariër en brexit-rapporteur Kati Piri... kan het parlement het akkoord nu niet meer op tijd ratificeren... en moeten er noodmaatregelen worden getroffen voor januari. De onderhandelingen gaan naar verwachting vandaag door. De Amerikaanse ambassade in Irak is bestookt met raketten. Volgens de ambassade werd er nauwelijks schade aangericht en raakte niemand gewond. De ambassade ligt in de zwaar bewaakte groene zone in het centrum van Bagdad... waar onder meer ook de Nederlandse ambassade zit. Naar 25 turntrainers loopt een onderzoek vanwege machtsmisbruik. Het instituut Sportrechtspraak dat de onderzoeken uitvoert... noemt het een schrikbarend hoog aantal, zeker binnen één sport. Afgelopen tijd hebben tientallen mensen zich gemeld met klachten tegen turntrainers. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af.